Ondanks was er ophef over de verkoop van een tekening van Rubens, die in bezit was van prinses Christina. De veiling in New York bracht ruim 6 miljoen euro op. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open... en het personeel wordt vooralsnog doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Intertoys heeft zo'n 400 vestigingen in Nederland en België. Het faillissement geldt alleen voor de Nederlandse tak van het bedrijf... met uitzondering van de circa 100 franchise-nemers. De proef in het Pieter Baan Centrum met het intensief observeren van verdachten gaat door. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek zinvol is en bijdraagt aan bescherming van de samenleving. Bij de proef gaat het om verdachten die mogelijk een stoornis hebben... maar die zich niet door het Pieterbaancentrum willen laten onderzoeken. Als iemand niet meewerkt, kan de rechter geen tbs opleggen. En daarom worden ze langdurig geobserveerd op een speciale afdeling... om zo vast te stellen of ze een stoornis hebben... en dat ze dan toch tbs opgelegd kunnen krijgen. Sinds de ramp met de MH17 gaat de internationale luchtvaart bewuster om met de risico's van vliegen over conflictgebieden. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vijf jaar na de ramp is de communicatie tussen landen en luchtvaart verbeterd en enkele maatschappijen mijden conflictgebieden. Het weer nog bewolkt en wat regen of motregen. Af en toe ook zon en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen droog, af en toe zon en een graad of 13.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 En we zijn te beluisteren via het eh, ether op 106.9, de kabel op 104.5. En als je wilt kijken en luisteren, dat kan via internet. En dan tik je even in zfm-live. beginnen zo meteen met de Small Faces. En daarna Jerry Lee Lewis. Veel plezier. Komende uur. Mijn naam is Bart van der Meer. used to tote you on my back. And I had to cry in shame. It had to be like that. Ha <laughs> compositie was van eh, Fats Domino en Dave Bartholomew. En toen heette het eigenlijk My Girl Josephine. Maar later is het ook bekend geworden onder de noemer Hello Josephine. En dit was Jerry Lee Lewis uit 1961. Vier jaar later hadden de Small Faces een grote hit met What You Gonna Do About It. Althans, in Engeland dan, hè. Ik weet niet of je wel eens nagedacht hebt over het einde van de wereld... maar Skeeter Davis kan het wel heel mooi bezingen. It Ended When You Said Goodbye. this was The End of the World, bezongen door Skeeter Davis. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 21 februari 1969. Vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste is meteen een monster van een hit geworden. Ike en Tina Turner, binnengekomen op 39 met River Deep Mountain High. en het stond op naam van Ike Tina Turner. Maar eh, Phil Spector, de producer van het nummer... wilde Ike niet in de studio hebben tijdens de opname. Dus eh, die naam Ike zou eigenlijk weg kunnen. Barry Ryan die begon zijn eh, solo carrière met Eloise, een gigant van een hit. En toen moest er natuurlijk een opvolger komen. Die kwam er ook en die komt nu binnen op 37. Hier is Love is Love. kopie van Eloise, maar minder succesvol. Dit was Barry Ryan met Love is Love. Eén plaatsje hoger dan Barry kwam, kwamen binnen Ines en Charlie Fox met Mockingbird.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 Komt binnen op nummer 18. Dat is uh, Cilla Black met Surround Yourself With Sorrow. En dat is dan natuurlijk... De klapper van de week, week, week. watch the water falling down falling down outside your head. You do your best to turn the tide, but can't forget everything he said. The pressure's getting far too great. watch the water falling down like a neon in your head. The neon's flashing off and on, recalling every. voor de meeschrijvers onder ons, dit was eh, Harry J. met zijn All Stars. En het nummer heette Liquidator, dan weet je dat ook weer. En dan gaan we nu naar 1981, naar een album van John Lennon, Double Fantasy. En van dat album draaien we Woman. van het eh, album Double Fantasy. En dat was natuurlijk John Lennon. En dan is het nu tijd voor de tip van Willem. En die komt vandaag van Neil Young. Het nummer My Boy, dat komt eh, oorspronkelijk van een bootleg uit 1983... Going Back to Santa Cruz. En pas in 1985 werd het eh, legaal uitgebracht via het album Old Ways. En hij schreef dit nummer voor zijn gehandicapte zoon. Hij kreeg in totaal drie kinderen en alle drie de kinderen hadden een handicap... En dat is natuurlijk een, eh, eh, iets zwaars voor iemand, lijkt me wel. Eh, we gaan dat nummer draaien, My Boy van Old Ways. De album Old Ways van Neil Young. Dit is de tip van Willem. Grow Up So Fast. Dat was eh, waar Neil Young over zong in het nummer My Boy. Wat hij schreef voor een eh, gehandicapte zoon van hem. Eh, over Neil Young gesproken, dan denk je ook gauw aan Crosby, Stills en Nash. Hier zijn ze. wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye? has its cause. are for, for each other. Het is dat ik eh, vorige week geen ruimte meer had op mijn playlist om eh, Crosby, Stills en Nash te draaien. Maar ik kreeg toen al een verzoek van Jaap Koper. En dan ook vooral eigenlijk om de groep Dandelion daarbij te betrekken. Want die zingen veel Crosby, Stills, Nash en Young repertoire. Wel nu, bij deze Jaap, ik heb hem even waargemaakt. Dit was een nummer van de debuut-LP van uh, Crosby, Stills Nash uit 1969. Hier is uh, Terence Trent D'Arby. 1987 Terence Trent D'Arby met Sign Your Name. Op een gegeven moment heeft hij gedacht... ik ga mijn naam veranderen in Sananda Maitreya. En ik denk dat de Nederlandse vertaling daarvan is eh, vergetelheid. I'm a fool to care When you treat me this way I know I'm a fool to care. I'm a fool to cry. When you tell me goodbye, you left me so blue when you were. should love. I'm a fool to care. 1954 Les Paul en Mary Ford en I'm a Fool to Care. Normaal hoor je Les Paul en Mary Ford één keer aan het einde van het programma. En dan ook nog maar heel eh, kort. En dat doet geen recht aan hun eh, carrière. Vandaar Les Paul en Mary Ford met I'm a Fool to Care. Hier zijn de OJ's. de jaren 70, eh, de jaren van de soul en de disco, de OJ's... met Backstabbers uit 1972. De volgende plaat heeft een hele eigen eh, website. De titel dus, hier zijn de Kingsmen met Louis Louis. 1964 Louis Louis en The Kingsmen. En waarom is er nou een website voor het nummer? Wel nu, er zijn meer dan duizend verschillende uitvoeringen bekend. Ik ken er maar twee, deze van de Kingsmen en van de Kings. Ja, de laatste van dit eerste uur komt van Cannonball Adderley. En zijn eigenlijke naam is Julian Adderley. Maar eh, we noemen hem gewoon Cannonball. Hier is Mercy, Mercy, Mercy. You know, sometimes we're not prepared for adversity. when it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> and uh, I have advice for all of us.